alles wat ik ben behoort u toe. En al wat ik op aarde heb, ontving ik dankzij u. Ik zet mijn trots en eergevoel zij. Het dienen van mijn Heer is nu het hoogste doel voor als u het huis niet bouwt, is mijn moeite te vergeefs. Als u niet werkt voor mij, blijft er niets dat waarde heeft. Ik wil bouwen aan een huis dat de vuurproef kan doorstaan. Iets dat blijvend is, waarvan u zegt goed gedaan. Zo gauw wens ik wat u een ander geeft. En zie ik niet de gaven die u mij gegeven heeft. ik blaas het vuur aan dat u eens begon. Ontsteken mij een liefdesvuur Want als u het huis niet bouwt, is mijn moeite te vergeefs. Als u niet werkt door mij, blijft er niets dat waarde heeft. Ik wil bouwen aan een huis dat de vuurproef kan doorstaan. Iets dat blijvend is, waarvan u zegt goed gedaan voor de glorie van. glorie van uw naam. Voor de glorie van uw naam. Want als u het huis niet bouwt, is mijn moeite te vergeefs. Als u niet werkt voor mij, blijft er niets dat waarde heeft. Ik wil bouwen aan een huis dat de vuurproef kan weerstaan. Iets dat blijvend is, waarvan u zegt goed gedaan.